Van Keulen was in zijn tijd als topman bij SNS verantwoordelijk voor de riskante investeringen die mede oorzaak waren voor de ondergang van de bank. Bedrijven en instellingen waar het automatische brandalarm te vaak afgaat terwijl er niets aan de hand is, kunnen een boete krijgen. De brandweer wil met onder meer deze maatregel een einde maken aan het grote aantal meldingen dat loos alarm blijkt te zijn. Bij twee op de drie meldingen rukt de brandweer voor niets uit. De brandweer gaat eerst met de bedrijven praten om ze het bewust te maken van hun gedrag. Als er daarna toch nog veel loze meldingen komen, kan het bedrijf worden beboet. Daarnaast gaat de brandweer in Rotterdam bij een automatische melding eerst bellen met het gebouw waar het alarm vandaan komt. In veel gevallen blijkt dan dat er niets aan de hand is. Als er binnen een minuut geen contact is, rukt de brandweerwagen alsnog uit. Een brand in een dierenwinkel in Rotterdam heeft het leven gekost aan een onbekend aantal dieren. Volgens de brandweer zijn onder meer parkieten en knaagdieren om het leven gekomen. De brand in stadsdeel Sjaarloos woedde maar kort. Binnen een uur was de brand meester. Behalve de dieren was niemand in de winkel aanwezig toen het vuur uitbrak. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Volgens de brandweer is al wel duidelijk dat de vissen en schildpadden de brand hebben overleefd. Het weer. Vannacht is het bewolkt en regent het licht. Minima liggen rond 6 graden. Morgen wordt het in de loop van de dag droog en komt de zon door. Middagtemperatuur tussen 8 en 10 graden. Dit was het en... Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd op onder meer de A16 tussen Rotterdam en Breda. En op de A27 tussen Utrecht en Almere. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden, want niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt.